Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Drie maanden na het ontvangen van de laatste prik van de vaccins van Pfizer of AstraZeneca... daalt de effectiviteit tegen de nu dominante Delta-variant aanzienlijk. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford. Voor het onderzoek werden meer dan 3 miljoen neus- en keeluitstrijkjes onderzocht. De bescherming van het AstraZeneca-vaccin daalt na 90 dagen naar 61 procent... en dat van Pfizer naar 65 procent. Ook vonden de onderzoekers zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen... evenveel virusdeeltjes in neus en keel, wat erop zou kunnen duiden dat beide groepen even besmettelijk zijn. Onderzoek moet eerst nog door vakgenoten worden beoordeeld... voordat het in een medisch tijdschrift gepubliceerd kan worden. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet... om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren... is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei demissionair minister De Jonge. Hij hoopt dat de maatregel een extra impuls vormt voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren. Maar van dwang of drang wil de minister niet spreken. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul is geland op Schiphol. Het toestel kwam iets over 11 aan, een paar uur later dan verwacht. De Nederlanders vlogen eerder vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. Intussen zijn ongeveer 50 Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Morgen staan meer evacuatievluchten gepland, maar om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Eerder zei het ministerie van Defensie de komende tijd zo'n drie keer per dag naar Kabul te willen vliegen. Als er ruimte aan boord is voor de ook mensen met een andere nationaliteit criminaliteit meegenomen. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstroming in Limburg... heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte vanavond drie live-uitzendingen vanuit Valkenburg. Het weer, veel bewolkingen, geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien, dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. All right. Zandvoort 106.9 FM. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could.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 En shawty die is heet, zo huisje, eh, pomp je beestje. Zat je bent welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Hey, ze hebben het echt gezien, mama. Weet je wat ik met die rap verdien? op een spaceface met mijn spacecake. En jij je echte facebase, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we week fuck it yeah, jouw dag is vandaag. Op jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt gezien, mama. Weet je wat ik met die heb verdiend?